Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder stemden zo weinig mensen voor de gemeenteraad. Bijna alle stemmen zijn geteld. En de opkomst blijft hangen op zo'n 50%, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Het zegt dat mensen eigenlijk geen zin hadden in deze verkiezingen. Er gebeurt natuurlijk van alles in de wereld op dit moment. In Helmond in Brabant werd alles uit de kast getrokken om mensen toch naar de stembus te lokken. Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde de stad de laagste opkomst van het land. Maar ook dit keer liep het geen storm, zegt de burgemeester. Dit is eigenlijk gewoon echt balen, zo zou je het wel kunnen noemen. Als het vertrouwen zo laag is dat ze zeggen, we nemen niet de moeite om te gaan stemmen, dan hebben wij een een uitdaging en een grote opgave met z'n allen eh, om eh, de kiezer meer aan ons te binden. In Japan zijn ze nog altijd aan het opruimen en repareren na een grote aardbeving. Gisteren begon de grond ineens te schudden in het noorden van het land. Het was nacht toen het gebeurde, vertelt Joost. Hij woont in dat gebied en werd wakker van een kleine beving. Maar toen kwam de grote eroverheen. Dan begin je je telefoon te blaren. Dan krijg je een behoorlijke eh, sterke beving. Alles in de kamer gaat eh, heen en weer. En nou, voor mijn gevoel ging het eh, één of twee minuten door. Magnetron op de grond, eh, wat andere dingen over de vloer, maar dat had een, een, stuk erger kunnen zijn. Ja, want bij hem viel het dus mee. Wel is er veel schade. Er zijn vier doden en een kleine honderd gewonden. Bij de kerncentrale in het gebied zijn geen grote problemen geweest vliegtickets worden waarschijnlijk een stukje duurder, zegt nu.nl. Dat komt doordat bagageafhandelaars voor het eerst met z'n allen loonafspraken hebben gemaakt. Ze krijgen er de komende drie jaar gemiddeld 7,5% bij. De kans is groot dat een deel daarvan betaald wordt door de passagiers, zegt een van de onderhandelaars. In het Brabantse dorp Odiliapeel is vannacht een drugslab ontdekt. Buren klaagden over stank en dus kwam de politie een kijkje nemen bij het pand. Ze omsingelden de boel en vielen binnen. Er waren vijf mensen binnen en die zijn allemaal opgepakt. Het weerlocht is overal droog. In het oosten is het nog grijs, maar vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. Het is wel een stuk frisser dan gisteren, maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar nog een aantal files in de regio die voor maximaal 5 minuten vertraging zorgen. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste staat op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidoostkant, wanneer je vanuit het noorden richting het zuiden onderweg bent. Bij afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd waardoor één reis ook dicht is. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf Durgerdam.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 All that I can I won't give up my music. Not me, not now verder, dus wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog. dat is de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer verkeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Is nog zeker niet de laatste. Want wij gaan tot de morgen vroeg.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 And don't it make you sad about it? Told me you love me other guy Not like them, baby Your bridges go burn Now it's your turn It's your turn To cry so Give me a rhythm Go on and just Give me a rhythm Go on and just Give me a rhythm Baby, go on and just Give me a rhythm Damage is done, so I guess I'll be leaving damage is done, so I guess I believe in. the damage is done, so I guess I believe in. the damage is done, so I guess I believe in. Don't have to say, what you did. I already know. Uh. There's just no chance. No chance. You and me. You and me down and make you sad about I make friends with the head of police to make sure he'd suspect me the least. If I'm caught, I'll be out in a week. I've got my story straight down to a T.